Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Egypte hebben de militaire machthebbers oud-premier Kamal Ganzouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Ganzouri zelf wordt de nieuwe premier. Het vorige Egyptische kabinet stapte eerder deze week op in verband met de rellen op het Tahrirplein. Demonstranten zijn ontevreden over de traagheid waarmee de militairen de macht aan de burgers willen overdragen. Ganzouri was tussen 96 en 99 ook premier. Klanten met een woekerpolis moeten sneller en goedkoper kunnen overstappen naar een beter product. Minister De Jager schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Verzekeraars mogen wat hem betreft ook geen extra kosten rekenen voor een overstap. In Nederland zijn zo'n 70 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht. Veel mensen houden hier niets aan over, doordat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. In sommige gevallen leveren klanten er zelfs geld op in. De jager roept verzekeraars op hun reserves aan te wenden om klanten direct te compenseren. Het Verbond van Verzekeraars belooft klanten tegemoet te komen. De 5 mei-lezing van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt volgend jaar gehouden door de Duitse president Wolf. Met de 5 mei-lezing wordt elk jaar de bevrijding herdacht. Komend jaar gebeurt dat in de Grote Kerk in Breda. Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt dat Duitsland na de oorlog een van de drijvende krachten achter Europa is geworden. De website van RTV Drenthe is urenlang onbereikbaar geweest. De site raakte overbelast toen veel bezoekers beelden wilden bekijken van een Sint die op het Paterwoldse meer te water was geraakt. RTV Drenthe had hem ingehuurd voor de opname van een tv-programma. De Sint ging met enkele pieten in een veel te klein bootje het meer op. Enkele tientallen meters van de oever sloeg het bootje om. Alleen de mijter bleef droog. De drenkelingen konden met een reddingsboot naar de kant worden gebracht.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 You say you wanna grow old with me But I just wanna stay young You say you wanna get over me And I wanna lay under the You say you don't want no more fights But a bitch left me on your side you dat was eh, Uniform Child van eh, Uber Ich. Ja, ik heb veel meer zin in het laatste nummer. Ja, dat, eh, als we een half, een minuutje voor de overhouden, dan, dan zullen we dat zeker niet. Zorg maar dat je een minuutje overhoudt. We dan moeten we dat nog uitzien zien te timen. Dat zal, dat zal toch wat wezen. Ja, dat lukt wel. Ja, we, hebben, we hebben nog zo'n singer-songwriter die een, ja, min of meer hele korte songs maakt. Kashmir Hakim. Dus ik heb ook nog een EP van hem liggen. Hier de Hillsinger EP. Dus staan ook hele korte nummers op. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen dit eh, volgende uur. Dit komende uur. Ehm, zij al, Ubrich is een eh, project van uh, Donata Kramas, Marnix Dorrestein en Chris Kok. Maar ja, ze waren een beetje creatief bezig. En toen dachten ze van, goh, dat klinkt eigenlijk ook nog wel leuk. Uh, laten we er iets mee gaan doen. Nou ja, toen hebben ze een EP in elkaar gezet. heel erg goed ook, vind ik, afgewerkt. Eh, onder andere ook eh, in Amerika geweest eh, om daar bewerkt te worden. Ja, en dat hoor je er wel een beetje aan af, eerlijk gezegd. En ja, vervolgens gaan wel alle groepsleden een beetje hun eigen weg en zijn met diverse projecten bezig. En het hele Uber verhaal, ja, dat sluimert een beetje zo door, maar straks kunnen we toch wel misschien wel gaan melden dat ze bijvoorbeeld bij de wereld draait door zitten. Zou ze allemaal kunnen, want als je, het goed, goed gehoord hebt en goed geluisterd hebt, dan vind ik wel dat daar enige potentie in zit in deze band. Maar ja, wie ben ik? Ik ben maar een eenvoudige eh, boerlul om het maar zo te zeggen. Dus, eh, dus ja, het zegt ook niks. Wel, het zegt wel iets. Ik bedoel, ja, ik heb ook eh, een neus gehad voor het feit dat Houses nu eh, wel bekend is met eh, eh, wat nummers in nou, Nederland. daarover gesproken. Jij was altijd heel goed om op de, de Rob Akda Awards te voorspellen wie de winnaar is. Ja, dat moet Is je dat nou de vorige keer gelukt? Nee, niet? nee, niet echt. Nou, nou, ik moet je er wel zeggen, het ging... Je wordt oud, Jaap. Ja, naar mijn idee ging het tussen, naar, naar mijn idee ging het echt tussen twee. En dat was Maarten. Die vond ik vrij goed. En uh, Good Meat van eh, die andere jongens. Die het uiteindelijk zijn geworden. Oh, ik vond Killing Back zo geweldig. Uh, Killing Bags met die, met die apen in die, in die ijskast. Dat vond ik... dat, dat laat je gewoon niet meer los. ja. <laughs> Hoe ging dat ook alweer, dat stukje tekst? Er zit een aap in de ijskast. Wat, wat doet hij <laughs> daar? Ja, wat, wat, wat, wat doet hij daar? Ja, ja. Nou, dat, is, dat, dat, dat blijft een on, onsterfelijke indruk op jou achter. Ja, mooi hè? Ja, die aap heeft het wel gedaan, dacht ik ik wel. Maar, Meer eh, reactie in Duitsland, dat was veel mooier. Oh ja? Ja, En ja, eh, maar dat er een blauwe aap in komt <laughs> Nou, dat, dat kan bij die Duitsers er niet over, eh, denk ik heel gezegd. Ze zijn toch alleen maar druk bezig met de euro te redden. Dus wat dat er gaat, dat zou wel wat wezen. Maar Oké, okay, is dan een band waarvan ik denk, nou, die zou het wel kunnen redden. Maar Houses, daar had ik ook al zo'n vermoeden van. En dat is ook doorgebroken. Waarvan denk ik het nou niet. Ik, ja, eh, eh, als, het, als het hier eh, gedraaid wordt, dan moet je er niet raar staan te kijken dat het over een tijdje ergens opduikt op Nederlandse radiestations. wat, wat dat dan gaat. Ja. Vind ik het wel heel erg vreemd. En heb je nog zo'n mooi voorbeeld van goede muziek? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. staat er al, ik heb er al één klaar klaarstaan. dat is een Haarlemse band ook. Dus wat dat, wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. Maar ik moet nog even een opmerking maken. Ik loop boven hier in het pand. En ik zie cv-apparaten stuk. Maar ook de ijskast is stuk. Dus wat, eh, nou de, crisis is hier toegeslagen. Dus... Mm, mm. De koffie is warm. De koffie is warm. Nou, daar is ook alles verder mee gezegd hoor. Maar nou goed. Uh, <laughs> laten we maar weer gewoon met, eh, met plaatjes verder gaan. Je zei... je moet iets met Piet horen, toch? Ja. Nou, dan heb ik hier wel wat klaarstaan. Bees Noir met hun laatste MP3 Iris Innocent.

Is this how much it hurts? Should I get up Grab Grabbed too much and lost it all Need to come up with some new lies Now that I've lost my disguise who I am Thought I was sky above you I'll see you in the summertime Until then I will be fine You lived your life your own way The things you did, the things you said And everything was not enough The open sea, the sky above little stronger I wish you were a little longer here But you were chasing dreams Chasing dreams So much things to do in life Fun and friends and fly Memories your picture frame Things will never be the same wanted I follow dreams but you, you haunted them I love you for the friend you are Forever like a guiding star Bigger and love more and longer You did the things you wanted to know Higher, better, faster, stronger I wish you were a little longer here But you were chasing dreams. You are chasing dreams. Shattered dreams and what we wanted. I followed dreams, but you, you haunted them. I love you for the friend you are, forever like a guiding star. Bigger, a lot more, and longer. Pick the things you wanted to know. Higher, better, faster, stronger I wish you were a little longer here But you were chasing dreams You were chasing dreams You were chasing dreams You were chasing dreams En dat was hem. Tom Karthaus. Hij heeft eh, meegedaan in eh, de voorronde van eh, de Grote Prijs van Nederland. Schijnt dat hij ook nog hier en daar zelfs nog iets ehm, met acteren te maken heeft. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar hij heeft, uh, hij heeft meerdere talenten. Dus wat dat aangaat, uh, komt dat wel tot uiting. En ook dit, dit vond ik wel heel erg mooi klinken. Chasing Dreams. Eh, wellicht dat we wel meer van hem gaan horen wat, wat dat gaat. Duidelijk eh, dus. Eh, ik zei al dat we zo dadelijk ook iets gaan proberen van Stefan Simmons te zoeken. Dus dat, dat, dat sowieso. Maar eerst weer even terug naar, ehm, naar een tijdje terug toen werd er iets op het, eh, web eh, gezet. En het eh, was 1 euro wat we ervoor moesten betalen. Tenminste, ik moest ervoor betalen. even vervolgens was, ja, was, er, was er van ja, nee, maar je is nou weer vrij te downloaden. Dus nou, toen hadden we, had ik gezegd van kom dan maar even een keertje langs om te spelen. Maar we hebben nog de opnames die nog niet helemaal vrijgegeven zijn. Van Ghana met Bent is ze nu bezig om op ja, om een poot aan de grond te krijgen in Nederland. Het schijnt wel redelijk eh, te lukken. Tenminste in ieder geval bij de festival tent, de e NS festival tent, daar heeft ze eh, al meegedaan. En hier en daar zelfs ook nog eh, wat aandacht gehad bij de landelijke zenders. Sowieso op Radio 2. En een heel klein beetje bij 3FM. Dus dat zit er dan allemaal toch nog wel een beetje aan te komen. Maar dit, dit was natuurlijk waar het om ging de demo-versie van uh, eh, Syrup and Rain. Die eerst voor een euro eh, eruit eh, ging en vervolgens voor niks. Dus die euroknallers, nou, nou ja, ja, artiesten maar gewoon. Ja, eigenlijk moet je ze, moet je ze gewoon een, eh, koesteren, die, uh, die, die singer Want ze verrijken in ieder geval wel eh, een, stuk van de, de Nederlandse popcultuur, vind ik eerlijk gezegd. En er zit zo barstig veel wat dat dan gaat met, met gitaren en noem maar op. Zo dadelijk hebben we er nog eentje die, die in de cd-speler hebt zitten. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Maar hier is Ghana met Syrup and Rain. since I fell at home When you wandered through the rain I was holding on pictures in my hand It's been so long since my mind would understand It's been so long since I felt I Second seems to count Cause I can see your love light come shining through those clouds I would surrender to your heart still was born is history Eh, hij woont in Utrecht, maar hij komt oorspronkelijk uit Londen. Daar eh, is hij eh, min of meer groot geworden en hij heeft... toch ook wel het een en ander achter de rug als het gaat om muziek. Ehm, in augustus heb ik de man mogen aanschouwen in het Dolhuis, of in de tuin van het Dolhuis in Haarlem. Daar speelde die. En ja, het, het was best wel intiem als je een aantal mensen eromheen zet. En dat liet hij toch eh, ook zich eh, van een hele goede kant eh, zien. En dan moet ik in mijn steenkolen Engels moet ik dan op een gegeven moment iemand gaan interviewen. Het kwam ook niet helemaal uit de verf eerlijk gezegd. En Rupert Blackman is wel iemand die toch ook ja, aspiraties heeft om hoger op te kunnen gaan komen. En ik verwacht dat ook van hem dat hij dat gaat, gaan doen. If en dan moet ik eventjes weer eh, terug eh, gaan. If You Only Knew is dat eh, nummer wat je net hebt kunnen horen. Maar ook hij is met studiemateriaal bezig om straks in Nederland de harten van de Nederlandse mensen te gaan veroveren. Met zijn Engelse muziek eigenlijk. Tenminste, hij komt uit Engeland en muziek probeert hij dan hier in Nederland ja, min of meer over te brengen. Goed, het is Drie minuten voor half tien. Eh, ik zei al eh, dat, er, eh, dat het de avond van de singer-songwriters is. Dus er staat er ook weer één in de finale van de, de, Grote Prijs van Nederland. Maar die heeft ondertussen het een en ander al gewonnen. ik geloof de Sena Popprijs. Vorig jaar nog de Amsterdam Popprijs van 2010. En ze is ook bezig om ook een album af te gaan leveren. En dat zal ook niet lang meer gaan duren. Ik heb het over Juri Zwart. En dit nummer dat heet Secretly Sleeping. sunshine. on the hour spurs while my mind's burdened Picture frames of crime scene flashes before my eyes Cause my eyelashes, Wait in the fire, wait till the morning comes Wait till I'm secretly sleeping That's why holding it starts sickling his heart Make sure it's not broken, there's no point in pointing On the need for needles, the rules but ruling no deeds breast And please go home, take a piss and Get some rest As a worn-out young man Can't cope to temptation They start burning down the town Out of anger and frustration Making all the women children cry They do not salute the ones who are about to die 走，站错吧。 Zijn echte naam is Cornelis Johannes Vierman. Tenminste, zo gaat hij eh, door het leven. Maar eh, de meeste mensen kennen hem onder Kees Mayfield. Vorig jaar eh, finaliste bij de Grote Prijs van Nederland. Dat vind ik nog heel erg leuk bij dit nummer. Where to Throw the Stone. Toen was hij, ja, stond hij daar met een akoestische gitaar. Maar mensen, ik heb jullie nodig. Want uh, er moest eh, even gestampt worden op vloeren. En ja, dat, moest de maat aangegeven worden. Nou, als je dit nummer hoort, dan weet je ook waarom er dus op een gegeven moment zo'n uh, eh, 20 tot 30 man op dat podium stonden bij Paradiso. de orde hadden er niet zo gek veel moeite mee. want ja, het gaat er dan toch redelijk gemoedelijk aan toe. Dus Marcus, het zou zomaar kunnen dat, dat je dus mee moet stampen bij iemand. Aha, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Eh, of dat eh, bij Sue Knight Night eh, gebeurt, weet ik niet. Of het bij uh, Jori Zwart gebeurt, weet ik ook niet. Ik denk dat Jori Zwart misschien wel met een band komt. van Sue Night... Night zal Suus de Groot samen met nog twee eh, dames uh, daar aangetreden. Dat, dat weet ik wel. En, ja, want eh, wij moeten binnenkort nog ergens heen, hè? Dan moeten wij, 10 december moeten wij zijn. Dus dat, dat schiet al aardig op. Ik geloof dat het over 2,5 weken is het al zover. Dan zitten we bij de finale van de Grote Prijs van Nederland. Dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren al daar. Dus dat kan heel erg leuk worden. Uh, Jori Zwart, ik zei het al, Secretly Sleeping daarvoor. die heeft al wat prijzen in de wacht gesleept. Amsterdam Popprijs van 2010 en eh, de Sena Popprijs eh, van het afgelopen jaar. Daar heeft zij ook, eh, dat heeft zij ook gewonnen. En inmiddels bezig met een, met een album, een debuutalbum aan het opnemen. En misschien al zie je binnenkort uit te brengen. En als je dat nummer Secretly Sleeping hoort, en dat is een echte goede versie. Waarschijnlijk zal die misschien nog net een tikje anders klinken als die echt op het album gaat komen. Ja, dan weet je dus hoe het gaat worden. Straks om kwart voor tien gaat nog even zeggen. Suzanne van Balen die eh, tussen kwart voor tien en tien voor tien haar gedicht gaat voordragen. Dat doen we eh, elke week bij eh, Alternative FM. Gedichten... Ehm, en dat eh, is eh, de ene keer, dus de laatste donderdag van de maand, uh, de beurt aan Suzanne. En dan hebben we drie weken Jarro van Malta. Dat is de andere die het doet. En die heeft dan meestal een nachtverhaal voor ons in petto. Maar dat verhaal van Jarro, dat zal volgende week weer gaan plaatsvinden. nu niet, nu gaan we weer terug naar een van de, eh, de finalisten van de Grote Prijs van Nederland van dit jaar. En eh, ze heeft eh, toch wel ook, ook bij mij een doen smelten in het pakhuis Wilhelmina. Vond van trouwens wel heel erg mooi hoe ze dat deed. met een simpele ukulele speelde ze. En ja, ik weet niet of dat met dit nummer is. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Hier is Angela Moorna met Who Knows Tomorrow. One, two, three, four. I'm all whisper right and I almost lost that last son of a bitch After 50 years of damn hard work Every year they say it should get a little better This world is going straight to hell They never stood on this side of the shovel Hell ain't a kingdom, it's a hole if you can't tell It looks so sounds so damn simple Think these souls fall right out of the sky Jesus, back off, this one's mine Working all day, hustling and a slaving Just another soul somebody thought that they could save Chalk me up another one devil's work is never done You and your father think you're so damn clever Forgiveness and you talk about love But I've been busting my ass and it's high time you showed some respect for the work I've done You cry when you lose them, you bleed forever last one. A bunch of soul losers is what I think you have become. It looks so easy, sounds so damn simple. Think these souls fall right out of the sky. Jesus, back off, this one's mine. Working on woman and a slave I'm just another soul somebody thought that they could save. Chalk me up another one Devil's work is never done You guys seem to get all the good ones Poor needy downtrodden masses. Sometimes the whole deck stacked against them. Still I can't break them, their hearts are the truest to the back. Seems like all you ever leave me are these poster child souls who think they're above the fold. You know the ones with their high profiles, but they got no timber down in their souls famous and the powerful, those deceitful wages of wars, and all those goddamn politicians, the very ones that evoke your name just for a damn vote, Lord. It looks so easy, sounds so damn simple. Think these souls far out out of the sky. Jesus back off this one's mine Working all day, hustling and a slaving Just another soul somebody thought that they could save Chalk me up another one The devil's work is never done devil's work is never done. He was pretty sure he didn't believe in heaven. At the end, he wasn't quite sure. Now, almost lost that lousy son of a bitch after 50 years of damn hard work. hè? Eh, dat was hem. Stefan Simmons. Eh, met het nummer eh, van Drink eh, Jesus. Drink Ring Jesus. Van het album Devil's Work Is Never Done. Ehm, hij bekostigt zijn, zijn ja, min of meer zijn tournee zelf. En nu is hij gewoon weer aan de andere kant van de grote plas. In, in Amerika is hij nu weer bezig. Hij was hier even geweest. Vorige maand in de buurt. In de Benelux. En dit, dit is dus het werk wat hij, wat hij gemaakt heeft. We gaan eh, weer eens even weer een gedicht doen. Eh, dat doen we eh, drie weken lang met Jarro van Malta. Maar de laatste donderdag, dan hebben we het altijd de beurt aan Suzanne van Balen. En als het goed is, hebben we Suzanne ook aan de telefoon. Goedenavond. Hallo, ja, goed hallo. Ehm, nou ja, ik, eh, ja, ja, het is, uh, vorige maand eh, kwam je geloof ik net koud terug uit Ierland. Ja, net een half uur of zo. Ja. ja. Ik weet niet wat, wat er met de telefoonverbinding is. Ik weet het niet. Nee, eh, een, een klein beetje slechte verbinding. Een kleine slechte verbinding in ieder geval. Maar goed, oh. maar, eh, het, wat je, wat je gestuurd hebt, dat, dat lijkt me wel heel erg bijzonder. Dus, wat, ja, ik, ik ga niet helemaal in details treden, maar voor jou had het wel een bepaalde lading dit. Ja, ja een van mijn geliefde vriendinnen, zeg maar. die gaat, uh, heeft in augustus te gekregen dat een van haar dierbare vrienden eh, nog maar een jaar te leven heeft ongeveer, misschien minder. En eh, op dat moment, eh, die weken dat, ik de, dat we het erover hadden en dat ze het vertelden, ja. ja. wist ik niet waar ik heen moest met mijn gevoelens en met haar gevoelens. En heb ik het in een gedicht geschreven. Oké. Nou, we gaan, er, we gaan er naar luisteren, naar wat, je, wat je te vertellen hebt. En nou ja, steek maar van wal. Oké. zijn laatste opdracht. Ik zie het in je ogen, de pijn die dit je doet. Ik zou je willen troosten, maar weet niet hoe dat moet. Als ik alle kracht ter wereld had, zou ik zorgen dat die tumor er niet meer zat. Zodat hij van die ziekte genas en dat jouw hart niet meer zo in rouw was. Maar dit zijn onrealistische gedachten. Ik kan alleen maar helpen je verdriet te verzachten door naar je te luisteren en je bij te staan. En je te steunen tot ver nadat het is gedaan. Door je te helpen te berusten in zijn lot. Ook al vliegt die gedachte je naar de strot. Wat de tijd ook brengt, hoe lang het ook duurt. Ik zal er voor je zijn en blijf bij je in de buurt. Al doet het je pijn en al doet het je verdriet. En hoeveel tranen je er ook om vergiet. We gaan ons gewoon aan zijn laatste opdracht houden. Door van ons leven een feestje te bouwen. Did you have the money to be the girl you love? Do I really need to buy your world to have a job? myself, but you don't see it. You don't take it serious. Well, it's up to you. I'm feeling rich and I don't need to be your bitch. It's up to you. Are you really in love with me? Like you say you do. you say you do So speak up your mind like I just did mine It's about time Well it's up to you I'm feeling rich and I don't need to be your bitch It's up to you Are you really in love with me? Like you say you do volwassenen. Eh, The Girl You Love. En eh, het leuke was, vrijdagavond eh, hadden wij dus een afspraak in de machinist in Rotterdam met deze dame, Fabiana Dammers. Die dit nummer dus daar ook al speelde. The Girl You Loved. nou hopen we heel snel dat ze met het album gaat komen. Of dat er nog... Dat duurt nog even. Ja, dat, <laughs> ja dus zou bijna ah. zeggen even geduld AUB. Maar het gaat nog wel even, even een tijdje duren. Maar het zit, er, wel, het zit er wel aan te komen. Dit was Alternatieve FM van deze eh, donderdag 24 november. We sluiten af met eh, Alaska en Politics. En wat ons betreft graag tot volgende week. Tot volgende week. of politics But a as I his father Those are the rights of the Girls don't cry, no the sun God has How can one believe in this world So empty of and justice How can one even believe in this world Filled with greed where once more